In China en de eurozone is zelfs sprake van groei. Dat constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. E de economische index die de OESO e hanteert voor alle lidstaten gezamenlijk steeg in september boven de 100 en dat was voor het eerst in ruim een jaar. Volgens de OESO e hebben alle grote economieën het dieptepunt dat begin dit jaar werd bereikt nu duidelijk achter zich gelaten. De politie van Baren heeft inwoners gewaarschuwd voor een vlaggendief... In het Utrechtse dorp is al weken iemand actief die het voorzien heeft op vlaggen en wimpels. Twee weken geleden werd er een vlaggenmast naar beneden gehaald... en deze week zijn er verschillende Nederlandse vlaggen en een Friese vlag gestolen. De politie van Baren gaat ervan uit dat het in alle gevallen dezelfde dader is geweest. In het centrum van Amsterdam is een vrachtwagen met een kleine shovel omgevallen... en gedeeltelijk op een rondvaartboot terechtgekomen. Niemand raakte gewond, maar de rondvaartboot liep zware schade op. Het ongeluk gebeurde aan de oude turfmarkt bij een rondvaartboothalte van rederij Kooi... Het shoveltje werd met een kraan van de vrachtwagen gehesen en toen ging er iets mis. Britse onderzoekers zijn geschrokken van het gebrek aan kennis van Britse kinderen over de Tweede Wereldoorlog. 20% van de kinderen tussen de 9 en 15 jaar dacht dat de nazi-minister Jozef Goebbels een bekende Jood was die ondergedoken op zolder een dagboek bijhield. 15% dacht dat Auschwitz een themapark was over de Tweede Wereldoorlog. En 5% van de ondervraagde Britse kinderen dacht dat Adolf Hitler bondscoach was van het Duitse nationale voetbalteam. Het weer wisselend bewolkt, soms een bui, maar ook af en toe zon.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 I. will try until I die for you and I. For you and I. For, for, for you and I. for, for, for you and I. For, for you and I. Can you meet me halfway? Can you meet me halfway?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 Met We Are Golden staat hij ondertussen 8 weken in de lijst van Europa. En hij blijft stabiel staan op nummer 13. We are golden. We are golden. We are not what you think we are. We are golden. We are golden.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 En is hij dus de beste plaat in Europa met zijn single Bodies. Sexy Bitch zakt naar nummer 2. Whitney Houston Million Dollar Bill maakt de top 3 compleet. Deze week kwamen nieuw binnen September Because I Love You Drag Best I Ever Had. Daniel Merriweather Impossible en Michael Jackson. This Is It was ook een van de nieuwe binnenkomers. Rest bij u. Een fijn weekend te wensen.